Boekraad met het NOS Journaal. In de auto van de daders van de aanslag op Bondi Beach in Sydney... zijn twee zelfgemaakte vlaggen van islamitische staat gevonden. Ook lagen er explosieven in de auto. Dat heeft de politiecommissaris bekendgemaakt. Verder zei hij dat de vader en zoon een maand voor de aanslag... naar de Filipijnen zijn gereisd. Waar ze precies zijn geweest en wat ze daar hebben gedaan is nog onbekend. Gisteren meldde Australische media al dat een van de daders jaren geleden was onderzocht vanwege mogelijke banden met IS. Bij de aanslag op een Joods festival op het bekendste strand van Australië werden 15 mensen gedood. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op boten... waarmee volgens de Amerikanen drugs werden gesmokkeld. Volgens het Amerikaanse leger zijn er drie boten geraakt in internationale wateren... en zijn daarbij in totaal acht opvarenden gedood. Dat gebeurde aan de oostkant van de Stille Oceaan... maar het leger zegt er niet bij waar precies. Donald Trump spant een rechtszaak aan tegen de BBC. Volgens de Amerikaanse president heeft de Britse omroep zich schuldig gemaakt aan laster... door een misleidende montage van een speech van hem uit te zenden. Daardoor leek het alsof Trump zijn aanhangers direct opriep om geweld te gebruiken... kort voor de bestorming van het kapitool. De BBC heeft al excuses aangeboden aan de president. Trump eist twee keer een schadevergoeding van 5 miljard dollar. Niet alleen vanwege laster, maar ook vanwege oneerlijke handelspraktijken. De Oekraïense president Zelensky is in Nederland. Hij landde rond middernacht op het vliegveld bij Rotterdam... waarna hij richting Den Haag vertrok. Daar spreekt hij vandaag de Eerste en Tweede Kamer toe. Vanmiddag gaat hij lunchen met demissionair premier Schoof...